Vous écoutez Radio Jamboree sur 105.1 FM. reis naar het einde van de nacht. Excuse me? Yes? Queen Beatrix or Baden Powell? Baden Powell. Why? Because he's the founder of scouting and I know more about him. Baden Powell dus omdat hij de stichter is van de scouting en op deze manier meer van hem af weet. Baden Powell of Queen Beatrix? Baden Powell. Why? Why not? <laughs> and you, sir, Queen Beatrix or Baden Powell? Baden Powell. He's the uh, founding of uh, scouting as we know it today. Ook voor deze meneer Baden Powell, omdat hij de grondlegger is van scouting zoals we het deze dagen kennen. But this is Queen Beatrix country. Queen Beatrix is the ruler here. And we respect that. But these are scouts from all over the world that come together. We each have our own rulers in our own country. But Baden Powell brought all of us together. Deze meneer zegt op de vraag dat dit dus koningin Beatrix land is, dat koning Beatrix over dit land gaat, maar dat hier scouts uit vele landen vertegenwoordigd zijn. En dat in elk land een verschillende regering, een verschillende vorst of vorstin is. En dat Ben en Paul over iedereen gaat, over elke scout gaat en niet over één land. Also for you, sir. I like his answer. Deze meneer vindt het antwoord van die meneer leuk. En for you, sir? Uh, the same. Idem. In the dust, in the dust in het bos, in het bos. Houden de welpen weer een bivak in het enge grote bos. Doen ze allerhande spelletjes zoals diepje met verlos. Met een pet op en een kniebroek zitten wij ook in de tent. Want ze hebben daar een Akela die de leukste spelletjes kent. Hela, roept de Akela. Lekker rollen, bollen, bollen, bollen, bollen in het bos. Hela, roept de Akela, lekker rollen in het bos. Jabadabadab. En met pamperbeuren geeft ze nooit er hoed, ter fluit of stok. Wat ze het eerste wil verliezen is ter blouse en dan de rok. Gaan ze spoorzoekertje spelen, dan maakt zij altijd het spoor. Bij de plaats waar ze zich verstopt heeft, loop ik daar per ongeluk door. Hela, roept de Akela, Lekker rollen, rollen, rollen, rollen, rollen in het bos. Hela, roept de Akela. Lekker rollen in het bos. Jabberabberab, jabberabberab. En met Indiaantjes spelen vinden zij haar met een touw. En dan moeten we haar bevrijden als een hulpeloze vrouw. En ze leert ons alle kneepjes hoe een knoopje wordt gelegd. En de kneepjes en de greepjes bij een lijf aan lijf gevecht. Hela, roept de Akela. Lekker rollen, rollen, rollen, rollen, in de bos. Hela, roept de Akela. Lekker rollen in het bos. Dames en heren, ik zie daar architect van Leven... onder wiens leiding het gehele kamp, zoals dat thans is opgebouwd, werd georganiseerd. Wegenaanleg, sanitaire afdeling, elektrische installaties, tribunebouw... enzovoort, enzovoort, te veel om op te noemen. En ik ben zeker, dames en heren, dat architect van Leven... wel zo vriendelijk zal willen zijn om ons daarvan een en ander te vertellen. Meneer van Leeuwen, kunt u mij ook zeggen, zijn er nog moeilijkheden geweest bij de aandacht van al deze installaties? Ach, moeilijkheden zijn er niet geweest. Uh, er zijn natuurlijk altijd wel punten die zeer belangrijk zijn en die bekeken moeten worden. Zo onder andere de waterleiding, dus <clears throat> de voorziening van het hele kamp van het water, voor van water. En dan verder de latrines, dat was ook een zeer moeilijk punt. Ik zal dus eerst even beginnen met het water. Eh, eerst hadden we willen maken eh, bronnen dus bonnen slaan. Dus grondwater voor de jongens willen gebruiken. En dat eh, water wat hier gevonden wordt, dat is eh, zeer ijzerhoudend. En uh, daar zouden we weer een dure installatie moeten hebben om te zeven. En zo zijn, zo zijn we ertoe gekomen om te vragen het, het water van de provinciale waterleiding Noord-Holland. ze hebben mij daar, die, die directie heeft me zeer ter wille geweest. En met diens hulp zijn we dan tenslotte tot een zeer goed resultaat gekomen. Eh, we hebben een 10,5 kilometer waterleidingpijp aangelegd. Dus dat zijn de grote pijpen. En eh, pompen drukken het water drukken die in die leidingen. Twee pompen, één op Bennenbroek en één op Leiduin. En ik heb in mijn keet heb ik een manometer of in mijn tent. Liever gezegd, ik heb een tent daar. En daar heb ik een manometer en dan kan ik de druk van het water zien. Wanneer er dus een lek is of een, ik krijg druk te weinig... dan bel ik maar naar de provinciale waterleiding en de pompen werken wat harder. Het is werkelijk op het ogenblik, geloof ik, geslaagd. Wanneer alle kranen en douches lopen, dan hebben we geen drukverlies. En we hebben dus prachtig water, drinkwater, zo uit de waterleiding. U moet rekenen, het is ongeveer een stad van 30.000 inwoners. Dat is zo groot als Haarlem. De latrines, dat, die moeilijkheden die zijn geweest eigenlijk door de Amsterdamse waterleiding. De Amsterdamse waterleiding, we liggen hier in het zuiggebied van de Amsterdamse waterleiding. Zodat de directeur van de waterleiding uh, eerst nogal bezwaren had om de fecaliën direct af te voeren op de grond. Mag ik u even in de reden vallen, meneer Van Leeuwen? U heeft het hier over het zuiggebied van de Amsterdamse waterleiding. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Daar bedoel ik dit mee. De, wij hebben hier, de, hier in de vlak achter Vogelenzang, achter het terrein... <clears throat> daar, liggen de, daar is de waterwinning van Amsterdam. Juist. Hier achter Vogelenzang. Dus wanneer je die pompen draaien, dan krijgen we hier een, een, een zuiggebied waar het water naartoe wordt gezogen wordt, wordt doorgetrokken. Zodat we hier een zeer lage waterstand hebben. Dat is natuurlijk buitengewoon prettig, omdat het hier dus droog is. We moeten zelfs s'nachts pompen om water in de sloten te krijgen. Wanneer het dus te drassig wordt, dan zetten we die pompen stil, wat we de laatste dagen hebben gedaan. En dan is het terrein is droog. Juist. Dat is natuurlijk heel prettig. Dat begrijpt u wel, want ja. daar hebben we dikwijls de moeilijkheden mee. Maar nou, nog even iets te vertellen van die latrines. En toen hebben we later hebben we dan het overeen, kunnen komen... Eh, dat de fecaliën toch zo op de grond mochten eh, te lozen. En dat is natuurlijk een groot voornaam punt. Anders hadden we een riolering moeten aanleggen en dat was niet te betalen geweest. We hebben hier het zogenaamde hurk-systeem, wat in Indië veel wordt toegepast. Het is nu drie maanden, drie eh, weken is het toegepast in het voortrekkerskamp, het voorkamp. En dat voldoet buitengewoon. Ik heb tenminste van verschillende Engelsen al gehoord dat ze zeggen eh, dat het voor elkaar is hier in Holland. Daar ben ik erg blij om. Dan wou ik u nog iets vragen, meneer Van Leeuwen. Wij waren hier vanmiddag ook bij de opening van de Jamboree... waar een ontzettende mensenmenigte was. En ik heb me verwonderd eh, zo goed als de daarop gerichte tribunes... die ontzaglijke druk hebben uitgehouden. Het zag allemaal zo degelijk en wel doortimmend uit. Kunt u daar ons nog iets van vertellen? Ja, daar ben ik erg blij om dat u dat op is gevallen. Want eh, dat was ook een punt, een vandaan punt, die, <clears throat> die tribunes. Omdat eerst zouden we ze van hout maken en eh, die werden te duur. Toen heb ik eh, eindelijk iemand gevonden die ze van staal heeft gemaakt. Dat zijn zo, de zogenaamde stalen stijgermaatschappij. en daardoor zag die tribune er zo echt, echt fragiel en, en, en, en, en dun uit. En die aluminium stijlen die maakten een buitengewone indruk. Eh, ze staan direct zo bovenop de veen, op gewone platen, daaronder een basaltinetegel. En ik heb wel eerst proeven genomen met jongens, eh, een belasting dus daarop. En toen deed het niets, maar ik, het heeft me vanmiddag toch ook verwonderd dat er geen zak, een zogenaamde zak is ingekomen in die, die lange tribune. Want u denkt dat die 125, die ene tribune, is 125 meter lang. Dus het is mogelijk dat men natuurlijk daar, waar een drassige bodem is, dat we daar een, een zak zouden krijgen. En hij is volkomen recht gebleven. Wat mij natuurlijk weer eh, als architect weer buitengewoon eh, prettig is gevallen. Dus als ik het goed begrijp wat u nu vertelt... dan eh, hebben deze tribunes absoluut geen fundament. Die rust eigenlijk zo op de begane grond. Ja, het zijn, stijlen, het zijn stalen pijpen. En die hebben een grondvlak van 15 bij 15. Dat zijn platen die zijn eronder gemaakt. En die staan op een basaltine tegel. Die zijn 30 bij 30 centimeter. En dat staat zo op de grasmat. En die, die stijlen zijn allemaal weer onderling verbonden. Maar die zijn allemaal zo verbonden dat het eigenlijk één geheel is geworden. Dat zou men van hout nooit kunnen maken. Nou, ik dank u zeer, meneer Van Leeuwen, voor uw interessante inlichtingen. simatema mobebi olipasita yaka na nsima banzoma leki kutuna moi motema mwanga tepai na yo soki nalali pongi kutu ekoya te o soki na bandima ya miso makolekanga motema mobeli odifapita yakana nsima bango maleki kutu na moi motema mwanya sepai na yo soki nalali pongi kutu ekoya te o soki na basi baya miso makole kaka na pe ya lokola yo moko oyebi ye mabanzo maleki ye mpo na yo e nalingi na miboma mpo na yo e na mopanzi wana mpe ya lokola yo moko oyebi ye Thank you. Música yaka yaka bolingo yaka yaka bolingo yaka yaka bolingo yaka yaka bolingo yaka I went with a Swedish troop from Paris to Holland. And uh, from the start, when we arrived to the border, we were met in the most friendly way. And this friendliness has been shown us all over the country when we make our excursions. All people, scouts and not scouts, are very friendly. And I do hope that uh, we will see, as uh, His Royal Highness already has said, some uh, Dutch scouts in Sweden shortly. Last uh, two years ago in Ingarö, we had the pleasure of collaborating with a, Swede, with a Dutch scout, and I hope that will continue in years that are coming. Prins Gustav Adolf en de leider Graaf Bernadotte hebben uit volle borst meegezongen. Alle padvinders hebben hier buiten gewoon hun best gedaan. En we zullen nu eindigen met het aanhoren van een jel van de padvinders... waarmee we afscheid nemen van dit subkamp. e s w Sint-Gaskouten, te fallemos un calabazo. que sea alumbrado, un calabacito, que sea alumbrado. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. Y una vez salió del monte para San Pues y allí no hallaba que hacer cuando vio la luz prendida. Y una vez salió del monte para San Pues y allí no hallaba que hacer cuando vio la luz prendida. Thank you. Resulta que el compañero Menejo nunca había salido al pueblo. Y una vez salió en su burro prieto a San Pues. Cuando llegó era de noche y los focos estaban prendidos. A él eso le causó admiración y le dijo a uno que venía por la calle, mire, ¿dónde venden esos calabacitos alumbradores? El tipo le dijo, ahí enfrente. Bueno, él fue a la tienda y le dijo a la dueña de la tienda, despacheme un calabacito que se ha alumbrado, despacheme un calabacito que se ha alumbrado. Calabacito alumbrado. dijo la dueña de la tienda, ¿y esos cuáles son? Hombre, esos que están alumbrando la calle. Ah, bueno. Bueno, se lo despachó y arranca con Menejo para la montaña. Cuando llegó donde la mujer le dijo, mujer, te digo que ese es ahora sí está en adelanto. Hay unos calabacitos alumbradores y aquí te traigo uno para que le saquen la semilla y la siembre. Dice la mujer, uso, pero es que son chiquitos, chiquitos, dijo compadre Menejo. No, mujer, lo que pasa es que están atropellados el verano, oíste. Ojalá vieras el bejuco para que veas cómo está seco no tiene ni una hoja. het geluid van houten klompen in allerlei kleuren en maten. Vooral in de kleuren blauw, wit en rood. De kleuren van de Nederlandse vlag te krijgen al voor 15 gulden. Hier op de World Jamboree in Dronten. En de officiële opening is nog vier uur weg. Maar de belangstelling voor de houten klompen is al overweldigend groot. Het is druk hier in het klompenhuis. Oh, oh Hallo. What did you buy? Uh, some wooden shoes. Where are you from? Uh, America. Deze jongen heeft net een paar eh, houten klompen gekocht. Hij is uit Amerika, komt uit de Verenigde Staten. Why did you buy wooden shoes? Uh, because uh, I like them, you know. En vindt ze leuk? Because it's unusual in our country. Wat je niet vaak ziet in de Verenigde Staten. But it's not typically something for scouts, for boy scouts. Is dit? It's not typical, you know. Nobody else really has them in America is niet typisch iets voor, eh, voor scouts uh, eh, hij. They're cheap or zijn ze goedkoop? They're cheaper here, yeah. Than elsewhere, ze zijn goedkoop? Yeah, they're cheaper, you know. I like them so. tomorrow or the day after. Nu al uitverkocht? Ja, nu al uitverkocht. Hoe kan dat? Ja, het gaat snel. Het is een hele populaire maat. 27,5 centimeter, dat zijn 41, 42, 43 ongeveer in die buurt. En dat is eh, de grootste meute die hier komt. Dan houden we dat weg. passenger services. For fast cargo and passenger services. For careful handling, safe and quick delivery of goods. For careful handling, safe and quick delivery of goods. Oh yes, by Black Star Line. You are sure of a fast service. Oh yes, by Black Star Line. You are sure of a good storage. Oh yes sure for safe delivery. Oh yes, by Black Star Line. You are sure for safe journey. Oh yes, by Black Star Line. You are sure to be comfortable. Are you a prospective traveler or shipper? If so, do you know that Ghana Black Star Line offers you the following? Better facilities less risk of damage or loss of life or cargo, additional comfort, certainty of quicker dispatch and delivery, keen attention of ship's personnel to passengers and cargo, a truly Ghanaian national enterprise. Call now for free and expert advice on all your shipping problems. Black Star Line Limited, 28th February Road, Post Office Box 2760, Accra, Ghana. of a fast service. Oh yes, my are salad. You are sure of a good storage. Oh yes, my are salad. You are sure of a safe delivery. Oh yes, my are salad. You are sure of a safe journey. Oh yes, my are salad. You are sure to be comfortable. Hey. Is dit die groep Oostenrijkers nou die aangekomen? groep Oostenrijkers. 270. Dat is er allemaal? Ik denk het wel. Moet je kijken, ze hebben een speciale trein afgehuurd. Dit is echt wel gaaf. <laughs> dit is echt wel gaaf. Een speciale trein, een grote dubbeldekker? grote dubbeldekker. En waar is die vandaan gekomen dan? Nou, eh, volgens mij uit, uh, uit Wenen. Maar we moeten eens dus eerst kijken of we ze beneden krijgen. <laughs> Die bus in, want het is nogal een gezelschap. Ja, het is gezelschap. Nou, wat vindt u ervan? Is dit wat of is dit wat? Ja, het is mooi. Dat dacht ik. Kristenland Vooraf loopt de love, mooie kermerin en pamper af loopt. Tra-la-la. Pendiam di visen kvar i bummet the unterdiam di hat, og alle nappen dine kvarn. je moet vergeten. Aan het stouw, mijn krijt, want niet te For the whole hometown verkauften Kura, ihr Geld gewann, the whole Halleluja. het kamp van de Oostenrijkse padvinders. De padvinders die hier bekend staan vanwege hun prachtige zang. Het is ook geen wonder, want we zien hier een groepje Tirolers in het Oostenrijkse kamp. En deze Tirolers zullen voor ons een paar liedjes zingen. Op de hun bekende Tirolse wijze. professor Van Poos knikt de jongens goedkeurend toe. Hij staat hier in mijn buurt en we zullen hem een enkele vraag stellen. Herr Professor, darf ich fragen, Ihre Jungs, die so gewöhnt sind, auf Bergen zu klettern, auf Berge und in Täler zu wandern, wie fühlen die sich überhaupt hier im flachen Land in Holland? Ja, <coughs> sämtliche Österreicher, gerade die Tiroler, die hauptsächlich aus dem Gebirg stammen, finden sich sehr rasch in, das, in den neuen Verhältnissen, sind sehr entzückt vom Land und vor allen Dingen von den Leuten. Wir sind sehr begeistert von dem außerordentlichen warmen und liebenswürdigen Empfang, den uns die Holländer bereitet haben und fühlen uns außerordentlich wohl. Das Camp hier ist erstklassig organisiert und wir fühlen uns absolut wie zu Hause. Wo sich Österreicher auf der Straße zeigen, sind die Holländer alle furchtbar liebenswürdig und freundlich und wir fühlen uns daher umso gemütlicher, beinahe wie zu Hause. Na, wir hoffen dann noch, dass viele holländische Pfadfinder in nächster Zeit auch mal Österreich besuchen werden, was doch schon oft geschieht. Holländer kommen sehr viel in ihr Land, nicht wahr? Und wir hoffen, dass diese Jamboree dazu beitragen wird, dass das noch öfters geschehen wird als bisher. حبيبي محلى غرامه حبيبي اه يا هنايا يا التفاؤل اللي متمنى هناك والهوى والدم وخلي اي سعدي في هواك يا فرحه يا رضاك يا حبيبي يا حبيبي اه يا هنايا يا التفاؤل اللي متمنى هناك والهوى والدم وخلي حبيبي يا محلى من زيه وفي هواك محلى ومحلى för synes det är och bra. råda. Ungdomar som fjäll och lange turer och ta. Med ramsel på rygg och eld och kokerkarr och ägg. Vi strejkar enligt med till Norrkaféen Tottebygd. kerkerkoor. De låter te maken door met boeken voor. Och vakta värta dat och de och styr. Och passer på alla våra Thank you boys. Goodbye. En nu weer verder naar een ander merkwaardig kamp dat ons Hollanders wel speciaal zal interesseren. Want hier in subkamp 7 is ook het contingent van Curaçao ondergebracht. Wat u op... Wat u op het ogenblik hoorde, ik stopte daar juist even voor, dat was de officiële Noorse U hoorde waarschijnlijk wel de laatste woorden, dat was Norge, Norge, Noorwegen, Noorwegen. En nu dan, dames en heren, betreden we het kamp van het Curaçaose contingent. En in plaats van het blauwe kruis op rode veld, de Noorse vlag, wappert hier de drie kleuren van Holland. Want we zijn hier aangekomen bij de afdeling van Curaçao. Eh, u bent eh, geloof ik Akela, niet? Ja, ja. Eh, kunt u me eens vertellen, bent u hier nogal overal prettig ontvangen door de Nederlandse padvinders? Bevalt het u hier? Vindt u het hier aardig? U komt uit zo'n zo'n warme streek. En dan, het is hier nou niet al te mooi weer geweest tot nu toe, dus oh ja, is wel Het is ons hier reusachtig meegevallen. Overal hier waar we kwamen zijn we uitstekend door de padvinders ontvangen. En eh, ook de reis is heel aangenaam geweest. Overal waar we daar ook kwamen zijn we goed door de padvinders ontvangen. Onder andere Puerto Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados, ja, dat, en Amsterdam. Ik hoor nou al die plaatsen noemen, maar dat is al een hele reis geweest. En hoe lang heeft u er eigenlijk over gedaan? Oh ja, de reis duurt 18 dagen. 18 dagen, 18 dat, valt dagen, me, dat valt me nog wel mee. Nou, is reis geweest. Hè. Ja. Wat, wat is dat daar eigenlijk? Voor al door oh, die, eh, is dat niet, eh, de gebruikers lopen in zo'n zo van die, in zo'n roomba ook altijd, hè? Ja, de gebruikers zijn zakken spelen. Dat zijn die muziekinstrumenten. Dat is een tantam, wat ze noemen, dat noemen ze een Curaçao tamboe. is dat, dat, dat eh, soort trommel? Ja, dat eh, trommel ja. ja. En eh, dat daar, dat is een kachu, noemen ze dat. Kachu. En daarmee wordt met zoiets ermee gespeeld en dan komt er een geluid eruit. En die andere zijn ah, nou. Mexicanen. Dan zijn dat de dingen die de Mexicanen gebruiken. Die ook een Curaçao veel afstand heeft. Wordt daar ook gemaakt. En noem maar, maar Dus dit zijn eigenlijk specifieke ja. Curaçao's. Kunnen ze niet iets eh, erop spelen? In of ja, natuurlijk. Graag dan. Kom on boys. Laten we, laten we Boetje Wang via zingen. Daar Eh, waren nu echt de Curaçaose klanken? Echt de Curaçaose klanken, ja. En voorts kan ik u verzekeren dat we met zeer goede indruk van Holland terug zijn En dat wij heel blij zijn in staat zijn geweest de Jamboree mee te maken. En van zo'n verre land te komen en hier naartoe te komen. Nou, dat doet me plezier dat u in ieder geval een goede indruk heeft meegekregen van hier. Nou, ik wens u ook verder goede reis. 101.1 FM. Op 105.1 Jamboree Radio. Radio Jamboree op zijn Frans. Al in de lucht? We zijn al in de lucht, klopt. Uh, gisteren nacht om 1 uur, eh, om 12 uur s'nachts zijn we begonnen. Officieel met champagne. Eh, toen is het non-stop signaal erin gegaan, want overdag gaan we live. Een stop signaal? Ja, dat wil zeggen dat de computer van ons het overneemt... zodat wij dan weer impressies kunnen inzamelen voor je eh, plaatjes. diverse programma's. Dan hoor je plaatjes, ja. Met onze jingles doorheen, station calls... zodat de mensen weten, hé, hey, Radio Jamboree. Is er wel genoeg nieuws? Zeker weten. We hebben waarschijnlijk af en toe te veel nieuws... zodat we moeten kiezen wat we gaan uitzenden. Het is toch komkommertijd? Nou, hier op de Jamboree niet. Het is een complete, complete activiteit, eh, heksenketel. Ja, genoeg nieuws, genoeg reporters. We hebben zelfs mensen uit het buitenland erbij gekregen... Eh, die hier ook op de Jamboree worden ingezet. Dus we hadden onze eigen groep van 15 medewerkers voor de radio. Maar we hebben ook Engelsen erbij gekregen. We hebben een Schot erbij, een, iemand uit België... Australië en die uit Amerika zelfs nog. En die werken allemaal mee om dit radioprogramma een beetje draaiende te houden. En tot nu toe gaat dat uitstekend. Wat is het belangrijkste nieuws? Verklap eens. Het belangrijkste nieuws? Nou, dat zal van... ja. wat, wat zeg jij, Willem? Collega. We hebben het naar ons zin. Dat is toch wel het belangrijkste nieuws? Ja. Maar voor de rest, uh, weetjes, dit en datjes. Wat zijn de activiteiten? Hoe zijn ze bevallen? Dat is toch wel het belangrijkste om te laten horen. En ook vooral de agenda en wat gebeurt hier zoal? Nieuws, actualiteiten. Luisterdichtheid? Ik denk vrij groot. Wij hadden gisteren... Ik heb dan zelf ook een programma met een collega. Dan hebben wij het zogenaamde item Guess Where He Is. Raad waar die staat. Eh, hij geeft eh, eh, een, een, clue om te kijken of de luisteraars hem kunnen vinden op een bepaalde plaats hier op de Jamboree. Nou, die is groot. Dus. En we hadden zelfs een winnaar, dus er wordt toch wel al redelijk goed geluisterd. Laat, laat er eens een tune horen. We gaan eens even kijken. Dan heb ik er nog een hele leuke voor de Amerikanen. Want die wilden eigenlijk eerst niet komen als je dit beluistert. two meters below sea level. This is Jamboree Radio on 105.1 FM, 24 hours a day. Hey. fishing I need, but all of those pleasures were empty for me. Now Kali I am, so far for my people, my heart is gone back, back again in Africa. What can I do to see some more of my bounty? The Bushara, Massima Salur, my friend. My back is always turned to you, oh my brothers. So my sorrow is growing up every day. My heart cries alone whenever I think you. My home and my people bring me back. malamu misengo solo minge wana poto kasi na banzi lelo see some more of my palm trees. The bush my see my son, you're my friend. My mouth is always done to you, all my brothers. So my sorrow is growing up every Ik heb gezien, dames en heren, hiernaast is het kamp van Mexico. Daar staat op het ogenblik een wel erg internationaal groepje padvinders te praten. Ik zie daar een paar Egyptenaren, een Noor en Nederlandse zeevoertrekker. Ik zal er eens stil nabij sluipen. Misschien kunnen we iets van het gesprek opvangen. Wat is dat voor Voor wat? Voor wat? Voor wat? Voor wat? Voor Ja, Voor against what? Dit was een scènetje, dames en heren. Het is inderdaad gelukt om ongemerkt naar buiten te sluipen. Zoals uh, hier zoveel voorkomen op het Jamboree-terrein. Er is namelijk één woord dat alle padvinders hier begrijpen en dat is het woord change. Nauwelijks een vriendschap gesloten of ze willen ruilen. Amerikanen die ruilen dassen voor armbanden en voor messen. En Japanners lopen hier met Japanse plaatjes rond... die ze weer voor andere dingen willen ruilen. En zo was, stond er hier een klein, vreselijk klein, leuk eigenwijs padvindertje... een Nederlands padvindertje. En die had kleine ivoren olifantjes en dat wilde niet ruilen. Egyptenaren die boden hem daarvoor Egyptische lucifers aan... maar zo handig was hij wel dat hij dat niet aannam. Wij van de AVRO hebben ook al van alles kunnen ruilen. We lopen hier met van die mooie reportagedienst armbanden rond. Van die blauw-witte, u kent ze misschien nog wel. Van het openingsfeest bij de studio. En die hadden we, als we gewild hadden, al allerlei mooie dingen, Amerikaanse dassen en Japanse plaatjes kunnen inruilen. En nu zijn er hier in het kamp ook twee Zondanese jongens. En die zullen thans een Zoendanees liedje voor u zingen. palit palit naka cika miri palit naka cika miri Kang Haji gunaon Bali, Bali kote di nyanyari nhà nhà đấy có nhị hà gì zijn we dan op het demonstratieterrein het laatste grote plechtige moment. Het laatste défilé voor de chief, Lord Baden Powell en voor de vele andere hoge padvindersautoriteiten die hier aanwezig zijn. Dit zal de sluiting zijn, de closing ceremony, zoals men hier al dagenlang over spreekt, van de Jamboree. Op dit moment waarop ik dit tot u spreek, dames en heren, is juist gearriveerd de chief van Belen Pauw, vergezeld van Lady Belen Paul, Ik zie daar ook eh, de generaal Berends. Verder enkele andere autoriteiten die op de erezetels op de koninklijke tribune hebben plaatsgenomen. Op ditzelfde moment eh, passeert, als ik me niet vergis, de staf. Is het niet waar, meneer Lamers, dat hier de staf juist passeert? Daar zien u voorop de algemene kampleider, de overste plus 7 Oudal Blas, met assistent kampleider meester Huttelen. En daarachter de rij van 10 subkampleiders die mee voorop het DVD openen. Juist. Dat... Aha, Dames en heren, hier zie ik allereerst, blijkbaar is de volgorde alfabetisch acht, van achteren naar voren. Want allereerst zien de blauwe jongens die we hier voorbij zien marcheren, dat is het Zweedse contingent. Met voorop de leider, de graaf Bernadotte, vergezeld van de kroonprins Gustav Adolf, die ook zoals u weet deel uitmaakt van het Zweedse contingent. Dat is een keurig gezicht, de rijen van blauw geuniformde padvinders hier voorbij te zien trekken met Zweedse vlaggen en enkele andere vlaggen die hier juist op het ogenblik voorbij deze cabine gaat. Direct erop volgt IJsland. Inderdaad is het dus de alfabetische volgorde van achteren naar voren. Dat zal ook wel zijn bedoeling hebben. Althans is het weer eens een afwisseling. De eerste keer hebben we het andersom gehad. Nederland zal waarschijnlijk nu, meneer Lamers als ik me niet vergis, ook in het midden gewoon bij de N opgenomen zijn. Inderdaad, Nederland loopt nu in alfabetische volgorde op de N. En de bijzonderheid is nog steeds dat Engeland met zijn 8000 man het defilé zal sluiten vandaag. Oh juist, nou het Engelse contingent is dan ook werkelijk zo flink en behoorlijk voor de dag gekomen dat het ook wel deze ereplaats verdient. Hier zullen nu afwachten het moment waarop de chief aller padvinders het podium op het midden van dit demonstratieterrein zal betreden om de padvinders van de hele wereld aan het slot van deze remborie toe te spreken. Scouts, You've had a long march to get here. Some of you must be pretty tired after going round and round and round. And I'm not going to keep you long, but just to say we have come to the end of our jamboree. It seems as if we were only beginning it yesterday. And here we are already at the end of it. But during those short few days, I am glad to know that all you scouts have been making the most of the time to make friends with one another. And that is really the object of our jamboree that you should make as many friends as you can in other countries than your own. We have been called in the newspapers and elsewhere as a boys' crusade, the crusade of peace. And that is a very true description of us because you are making a move in a great cause. As you know, the Crusades in the old days were expeditions made by knights and soldiers to Palestine in order to fight the Saracens and regain possession of Jerusalem, the sacred city. Three of those crusades went out and failed. Ja, ik eh, begrijp dat u van de VPRO bent en een programma wil maken over Benen Powell. Uitgerekend de VPRO die dus eh, aandacht gaat besteden aan eh, de verheerlijking van een, een echt walgelijk sujet. Een, een koloniaal van het, ergste soort die dus in Zuid-Afrika heeft eh, eh, gejaagd op de Zulus en hen in de rug schoot. Hij is ook eh, spion geweest. En dat was niet voldoende. Nee hoor, ook nog eventjes naar Ghana toe om tegen de Ashantis op, op te treden. En vervolgens in Rhodesië, de opstand van de Matabele. En in 1897 is hij naar India gegaan, omdat daar een, een opstand dreigde onder de coolies. Het, ik vind het, vind het echt terug. En daar komt nog eens een keer bij, hij is eigenlijk de uitvinder van de concentratiekampen beseft u dat wel? Dat uh, notabene eh, Hollandse boeren, vrouwen en kinderen... Eh, die zijn in concentratiekampen opgesloten. En er zijn er tienduizenden van omgekomen. En, en deze man, met helemaal op militaire leegst gestoeld... die is vervolgens op het idee gekomen om kinderen al op een vroege leeftijd te indoctrineren. En tekenend is wat dat betreft ook dat eh, die uniformen, dat duidt wel helemaal op een paramilitaire opleiding. En eh, bijvoorbeeld eh, in Irak is men dan gewoon heel, heel openlijk daarover. Daar leerden kinderen ook tijgeren en met een mitrailleur schieten. Ik vind het geen pas dat hier nog aandacht aan wordt besteed. En notabene, weer, weer, weer een keer in Holland wordt zo'n jamboree gehouden... zonder enig protest. Het historisch bewustzijn van het Nederlandse volk... het is mm, ook om over te, te huilen. Dat is, het is treurig. Drie uur, dit is de NOS met het nieuws. De situatie langs de bestandslijn tussen Kroatië en Krajina blijft gespannen. Zowel de Kroaten als de Serviërs die in Krajina een onafhankelijke republiek hebben uitgeroepen... voeren versterking aan. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties hebben de Kroaten nu 120.000 man samengetrokken. De Serviërs meer dan 50.000. Gisteren hebben beide partijen in Genève met elkaar gesproken. Over de uitkomst van die onderhandelingen doen verschillende berichten de ronde... Internationaal bemiddelaar Stoltenberg ziet nog kans op een vreedzame regeling van het conflict. Maar de Verenigde Naties vrezen dat een nieuwe oorlog voor de deur staat. De situatie rond Kaina is voor de Veiligheidsraad aanleiding een bijzondere zitting bijeen te komen. Dat gebeurde op initiatief van de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Een federale rechtbank in Philadelphia heeft een immigrant uit Litouwen het Amerikaanse staatsburgerschap ontnomen. De man vluchtte na de oorlog naar de Verenigde Staten. Hij heeft volgens de rechtbank in 1955 bij zijn, naturalisatie tot Amerikaan verzwegen dat hij in de Tweede Wereldoorlog bij een Litouwse natie eenheid heeft gediend. Deze eenheid heeft op 28 oktober 1941 in de Litouwse hoofdstad Kaunas de Duitsers geholpen bij het vermoorden van 9200 Joden. Een Europese Ariane-raket heeft een Amerikaanse telecommunicatiesatelliet in een baan om de aarde gebracht. De raket werd vanuit het ruimtevaartcentrum Kourou in Frans-Guyana gelanceerd. De satelliet gaat Europa, Azië en Afrika bedienen. Het Ariane-programma heeft drie maanden stilgelegen nadat vorig jaar een Ariane-raket in zee was gestort. Het weer. Het KRMI verwacht vannacht kans op een enkele mistbank. Overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden droog. Middagtemperatuur van 21 graden op de Waddeneilanden tot 28 in het zuiden van het land. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie, een waarschuwing. In de provincie Overijssel komen plaatselijk mistbanken voor. Dat was het.